Die wordt van beschuldigd een vrouwelijke medewerker te hebben bedreigd, gestakt en gechanteerd. De partijtop van D66 liet er al eerder onderzoek naar doen, maar bracht dat niet naar buiten. Kaag zegt nu dat ze meer had moeten aandringen bij het bestuur, zodat er sneller iets gedaan kon worden. Ik neem mezelf kwalijk dat ik niet meer heb aangedrongen bij het bestuur. En dit trek ik mij aan. Want hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn. En dat is afschuwelijk. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben. Voetballer Rai Vloed wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. En hij krijgt ook zijn rijbewijs niet terug. De voetballer speelde ten tijde van het ongeluk bij Heracles en reed dronken en met meer dan 200 kilometer te hard bij Hoofddorp... toen hij achterop een gezinsauto knalde. Een jongetje van vier overleefde dat niet. Bij aanslagen in Afghanistan zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. En tientallen mensen raakten gewond. Er was onder meer een aanslag bij een moskee en er ging een bermbom af in de hoofdstad Kabul. Terrorgroep IS zegt dat zij de aanslagen hebben gepleegd. En er staan vandaag 96 kaarsjes op de birthday cake van de Britse Queen Elizabeth. Ze is jarig. Deze mensen stonden vanmorgen bij Buckingham Palace en ze waren al een beetje in de feeststemming. Happy birthday dear Majesty. Queen viert haar verjaardag in een paleis in een Brits dorpje. Daar komt de hele familie naartoe. Kleinzoon prins Harry is al bij haar langs geweest en zegt dat het prima met haar gaat. It was great. It was really nice to see her. Be able to see her in some element of privacy was was was nice. Your grandmother's going to be 96. Yeah. What's the best thing about her? It's her sense of humor. I think she's I think after a certain age you get bored of birthdays. Ze vindt haar verjaardag inmiddels een tikkie saai dus. Toch wordt het straks gevierd met een paar saluutschoten en er is een speciale Queen bar Pop uitgebracht. Het weer, het is zonnig, in het oosten wat meer bewolking. Het is een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er 50 kilometer file. Zojuist gebeurde er een ongeluk op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen. Er zijn twee rijstroken dicht, kost je een kwartier.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 De partijtop van D66 heeft excuses gemaakt voor de afhandeling van de affaire rond grensoverschrijdend gedrag van voormalig D66-prominent Van Drimmelen. Voorzitter Everhard zei dat de partij er niet in is geslaagd een veilige werkomgeving te bieden. Bij een Europese boycott van Russische olie zullen de prijzen van diesel aan de pomp nog verder stijgen. Dat verwachten economen van ING en de branche zelf. Door de boycott zal de olie en de diesel uit het Midden-Oosten moeten komen. Voormalig Heracles-speler Vloed wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeval op de A4 in november... waarbij een jongetje van vier om het leven kwam.